Levi van Eck met het NOS-journaal. Mensen die een grote kans hebben om besmet te zijn met het coronavirus... hoeven nog maar 10 dagen in quarantaine. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet. Nu is dat 14 dagen. Die keuze van twee weken was gebaseerd op de incubatietijd van het virus. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die het virus dragen... vaak al eerder ziek worden... Daarom vindt het OMT dat de quarantainetijd voor mensen die mogelijk besmet zijn kan worden verkort. Vanavond wordt duidelijk of het kabinet dat advies overneemt. Zandvoort staat bovenaan de lijst met relatief de meeste coronabesmettingen in de afgelopen vijf dagen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen in die plaats met 52 is gestegen. De oorzaak is onduidelijk. Afgelopen weken sloten meerdere horecazaken in Zandvoort de deuren... omdat personeel besmet bleek met corona. Na Zandvoort is de grootste toename in het aantal besmettingen te zien in Maasluis... Amsterdam, Diemen, Delfzijl en Rotterdam. Thuiszorg West-Brabant gaat op verzoek van de GGD mensen thuis testen op het coronavirus. Dat moet de druk op teststraten verlichten, schrijft BN De Stem. Volgens de krant gaat het om een primeur in Nederland. Het gaat in eerste instantie om minder valide mensen met ziekteverschijnselen in een aantal West-Brabantse gemeenten, waaronder Ettenleur, Roosendaal en Bergen-op-Zoom. De politie doet onderzoek naar de fonds van elektronische volgapparatuur in de auto van een Russische diplomaat. Dat zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Gisteren riep het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een gezant van Nederland op het matje vanwege de vondst. Moskou zei dat het plaatsen van spionageapparatuur... de toch al complexe relatie met Nederland niet ten goede komt. Het weer, zon, stapelwolken en een enkele bui in het oosten mogelijk met onweer. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 25 graden.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 Cause the codeine had a young nigga swerving. I got the mop, watch me wash him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. I don't outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah.